Jobboot met het NOS-journaal. Op de snelweg A2 bij Eindhoven zijn proing omdat er negen paarden op de weg liepen. Volgens de politie waren de paarden uit een weiland in Hezen ontsnapt. Voor zover bekend zijn er geen ongelukken gebeurd. Rond drie uur waren alle paarden van de weg en kon een rijstrook richting het zuiden worden vrijgegeven. Hoe de paarden op de weg konden komen is onbekend. De dierenpolitie onderzoekt de zaak. Twee slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn willen weten welke fouten er zijn gemaakt bij het verlenen van een wapenvergunning aan Tristan van der Vlis. Hun advocaat heeft daarvoor een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur. In de zaak op het schietdrama is nooit duidelijk geworden wie er verantwoordelijk is voor de fouten bij het verlenen van de vergunning. Van der Vlis zat in 2006 enige tijd in een inrichting. Toch kreeg hij later een wapenvergunning. Volgens de advocaat van de slachtoffers is essentiële informatie achtergehouden. Onder meer over de namen en opleidingen vergenen die de aanvraag hebben behandeld. De Oekraïense oud-premier Timoshenko mag haar cel verlaten om te worden behandeld in een ziekenhuis. De 51-jarige Timoshenko zit een celstraf van 7 jaar uit wegens machtsmisbruik. Duitse artsen hebben vastgesteld dat de oud-premier helse rugpijn heeft en behandeld moet worden in een gespecialiseerde kliniek. Volgens haar familie heeft Timoshenko een hernia. De oud-premier is veroordeeld omdat ze haar macht zou hebben misbruikt in onderhandelingen met Rusland over gasleveranties. Een man die bij de verkiezingen voor Provinciale Staten twee keer had gestemd, krijgt daarvoor geen straf. De 29-jarige man had vorig jaar twee geldige stempassen gekregen door een administratieve fout bij zijn verhuizing van Son en Breugel naar Eindhoven. Hij liet vervolgens journalisten zien hoe hij eerst in Eindhoven en daarna in Son zijn stem uitbracht. De rechter vindt dat de man een probleem aan de kaak wilde stellen en geeft hem daarom geen straf. Het weer, overwegend droog en af en toe zon. Morgen veel bewolking, met in het noorden motregen. Het wordt dan 7 tot 12 graden. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A10, de ring Amsterdam, tussen Afrit Haarlem en Westpoort 2 kilometer.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 ZFM. Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dag. Er is niets dat ik niet doe. snelweg van de spijt. Spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor mij.